Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden. Wel maakt de beoordelaar zich zorgen over de aanhoudende recessie en het antwoord daarop van de politiek. Een andere kredietbeoordelaar, Moody's, gaat ervan uit dat de Nederlandse staatsschuld binnen drie à vier jaar zal dalen. Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Iemand opende het vuur in de kantine van een sportvereniging in Dossenheim. Daarna schoot hij zichzelf dood. Het gebeurde op een vergadering van een vereniging van huiseigenaren... waar zo'n twintig mensen bij waren. Uitvaartondernemingen Monuta en Jarden gaan toch niet fuseren. De twee kondigden in februari aan samen te willen gaan... maar komen daar nu van terug. Ze hebben een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven... In februari zeiden ze nog dat ze samen meer mogelijkheden zouden hebben om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. De Duitse bondskanselier Merkel heeft aan het begin van de avond het voormalig concentratiekamp Dachau bezocht. Het was het eerste bezoek van een bondskanselier aan het herdenkingscentrum van het voormalige kamp bij München. Merkel ontmoette overlevenden en legde een krans. Ze sprak van een moment van rouw en schaamte. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. Tim Matafs maakte voor PSV in de tweede helft de gelijkmaker. Volgende week woensdag is de return in Milaan. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt naar minimaal 8 graden. Morgen zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan.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 questo cielo in fiamme ricade sei me. sempre